Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Illinois zijn sinds de jaren 50 zo'n 2000 kinderen misbruikt door geestelijken in de katholieke kerk. dat staat in een rapport van het Openbaar Ministerie dat in Chicago is gepresenteerd. In totaal zouden meer dan 450 geestelijken betrokken zijn geweest bij het misbruik. En dat zijn er veel meer dan de katholieke kerk zelf dacht. De onderzoekers stellen dat de kerkleiding de omvang van het misbruik lang niet erkende. Zo werden geestelijken die in de fout gingen overgeplaatst maar ze hoefden niet te stoppen. In Engeland is een man na 31 jaar veroordeeld voor de moord op een meisje van 7. In de herfst van 1992 lokte de toen 24-jarige dader het meisje Nicky naar een leegstaand gebouw in Sunderland aan de Engelse oostkust. Daar mishandelde hij het meisje en toen ze begon te schreeuwen vermoordde de man haar. De nu 55-jarige dader kwam in beeld na DNA-onderzoek onder honderden mannen. DNA dat op Nicky's kleding was gevonden kon aan hem worden gelinkt. Verschillende oppositiepartijen hebben geen goed woord over... voor de manier waarop het kabinet de nasleep van de toeslagenaffaire aanpakt. Van de beloftes die premier Mark Rutte deed na het harde rapport van de parlementaire onderzoekscommissie is maar weinig terechtgekomen, vinden partijen als de PVV, PvdA, GroenLinks, SP en DENK. De operatie om de gedupeerde ruimte te compenseren is vastgelopen in bureaucratie, zeggen de partijen in een debat gisteren. Ook het versimpelen van de regels komt niet van de grond, vinden ze. In een trein bij station Apkoude is de afgelopen avond een verdachte van een schietpartij bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij om 9 uur was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte gewond, dat was een man van 20. Een tweede verdachte vluchtte de trein in en om hem op te pakken werd het treinverkeer bij station Apkoude stilgelegd. Het weer, de dag begint zonnig. Landinwaarts ontstaan snel stapelwolken. In de middag schermen die de zon behoorlijk af. Het blijft zo goed als overal droog. En het wordt 14 graden aan zee tot lokaal 18 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.